Drie uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Op het Indonesische eiland Sulawesi zijn mogelijk tientallen mensen levend begraven... toen een illegale goudmijn instortte. Inmiddels is er een dode geborgen en zijn 13 mijnwerkers gered. Volgens de autoriteiten braken steunbalken in de mijn... die instabiel was geworden door de vele mijngangen. Woordvoerder zegt dat er op dat moment mogelijk 60 mensen in de mijn aan het werk waren. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden... en worden daarbij geholpen door militairen en medewerkers van het Rode Kruis. In de Tweede Kamer wordt over het algemeen enthousiast gereageerd... op het kabinetsbesluit om een belang te verwerven in de holding Air France KLM. De staat heeft inmiddels 12,5 van de aandelen in handen... zei minister Hoekstra gisteravond... dat hij meer invloed wil hebben op het beleid bij de holding. CDA en VVD noemen het van groot belang voor de toekomst van KLM. Coalitiepartner D66 is ook blij. En ook de PvdA, de ChristenUnie, PVV en SGP steunen de investering. Forum voor Democratie vindt dat het veel eerder had moeten gebeuren. GroenLinks is minder enthousiast en zou liever meer inspanningen zien voor het klimaat. Bij een meldpunt voor personeel van AZC's zijn in twee weken meer dan 60 meldingen binnengekomen over agressie en drugsgebruik in de gewone opvanglocaties. De FNV vindt dat er op die locaties meer beveiliging moet komen. Volgens COA-medewerkers worden de moeilijkheden veroorzaakt door een kleine groep jonge mannen. Die zouden op een aparte locatie moeten worden opgevangen, zeggen ze tegen Nieuwsuur. In Schiedam heeft een brand gisteravond een blok met bedrijven in de as gelegd. Onder meer een meubelzaak en een witgoedbedrijf gingen verloren. Toen de brand aan het begin van de avond uitbrak, was er niemand binnen. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen panden. Kort na middernacht was het vuur onder controle. Het weer, vannacht koelt het af tot rond 0 graden.